spoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Malta is een vliegtuigkaping bezig. Een binnenlandse vlucht van Libië is door twee kapers naar Malta geleid en daar geland. Aan boord zijn 118 mensen, 111 passagiers en 7 bemanningsleden. De twee vliegtuigkapers hebben gedreigd het toestel, een Airbus A320 van Afrika Airways, op te blazen. Wat ze willen is onduidelijk. De hoofdverdachte van de aanslag in Berlijn, Anis Amri... is vannacht door de politie doodgeschoten in een voorstad van Milaan. Dat heeft de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken gezegd... op een persconferentie. Amri werd aangehouden bij een routinecontrole op een plein. Hij gedroeg zich verdacht en toen hem werd gevraagd om zijn legitimatie... trok hij een pistool en schoot hij een agent in de schouder. In het vuurgevecht dat daarop volgde kwam hij om. Duitsland gaat ervan uit dat Amri de man is die maandagavond in Berlijn... met een vrachtwagen inreed op een kerstmarkt. Twaalf mensen kwamen om. De Nederlandse kerkbesturen hebben adviezen gekregen voor de veiligheidsmaatregelen. Breng de risico's in kaart, installeer een beveiligingscamera in de kerk... maak een draaiboek of een ontruimingsplan voor als er een incident in de kerk plaatsvindt... zo schrijft het interkerkelijk overleg CIO. E het is een samenwerkingsverband van 31 kerkgenootschappen van alle gezinten en de overheid. Aanleiding voor de tips is de onthoofding van een priester in het Franse Rouen in juli dit jaar. IS eiste de verantwoordelijkheid voor die aanslag op. De NOS gaat het EK voetbal van 2020 uitzenden. Vandaag is bekendgemaakt dat de NOS de uitzendrechten heeft verworven. Het EK wordt over 3,5 jaar niet alleen via NOS radio en tv uitgezonden... ook de internetrechten liggen bij de NOS. Het weer vanmiddag bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Het wordt zo'n 8 graden. Vanavond gaat het regenen en flink waaien. Aan zee wordt het stormachtig met zware windstoten. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af... en dan blijft het op veel plaatsen tot de avond droog. Het wordt dan opnieuw een graad of 8. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 En we zijn live op locatie op de ijsbaan in eh, Zandvoort. Gaat dat goed op de ijsbaan? Nou, volgens mij wel. De tien hopen, hoop handen de lichten te gaan. Leuk dat je luistert deze week. Tot vijf uur zijn we bij met de top 40 van Europa. Hey, deze week in de lijst hebben we 12 stijgers, 12 zittenblijvers, 14 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. De nieuwe binnenkomen staan op een eh, plekje nummer 36. En op een plekje nummer 29. En heb ik het over Malik samen met Taylor Swift op 36 nieuw binnengekomen. En Stevie Wonder samen met Ariana Grande nieuw binnengekomen op een 29e eh, plaats. Betekent ook dat er twee mensen uit de lijst zijn eh, moeten verdwenen. Even kijken waar ze bij mij staan. <laughs> Ah even kijken, wie zijn uit de lijst verdwenen? Oh, die heb ik hier niet staan. Ah, daar staat hij hier. Um, Sam Veld samen met Lucas en Steve en Wolf met Summer on You is na 24 weken uit de lijst verdwenen. En Shawn Mendes na 23 weken uit de lijst verdwenen met uh, Treat You Better. Wij gaan uh, tot 5 uur de top 40 eh, van Europa voor je draaien. Maar niet voordat we hebben geluisterd hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer 3. op vrijdag. Breakdown vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Deze week beginnen we met de nummer 40. En ik denk dat hij wel bekend is uh, bij iedereen. Dit is DJ Snake samen met uh, Justin Bieber. Met Let Me Love You, de nummer 40.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 En daarvoor zijn we begonnen met nummer 40. DJ Snake samen met Justin Bieber met Let Me Love You. Hey, wij gaan snel door met de nummer 38 van deze week. Dat is Katy Perry met Rise. I won't just survive. Oh, you can write my story. I'm beyond the archetype. I In eh, juli 2016 eh, verschijnt er dan eh, voor het eerst sinds het uitbrengen van Prism... En een nieuwe track van deze Katy Perry. Het nummer Rise dat wordt uitgebracht ter ere van de Olympische Spelen van 2016 in Rio. Nou, deze plaat staat deze week op een 38e plaats alweer. Ondertussen staan ze, even spieken, staan zij nu alweer 20 weken in de lijst der lijsten. Even gaan door met de nummer 37 eh, van eh, deze week. Dat die is in handen van Kelvin eh, Harris met My Way. Why way to say, at least I did it my way. My way to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You were the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. plaat die alweer 12 eh, weken lang in de top 40 van Europa staat. Calvin Harris met eh, My Way. De nummer 37 van eh, deze week. 9 plaatsen gedaald in een 12e week. Hey, volgende week staan we ook weer hier live op de ijsbaan. Maar dan vanaf 12 uur met de Eurohit. De top 100 van 2016. Ik weet wel wat ik dan doe. Neem in ieder geval handschoenen mee. Zoals iedereen op het ijs ook zo mooie handschoenen aan heeft. Ik denk dat ik dat ook maar moet gaan doen. Want het is best wel frisjes. En dan sta ik er net pas. Toch respect aan mijn collega's die hier eh, twee uur eh, hebben gestaan. Hey, een van de nieuwe binnenkomers, van de twee nieuwe binnenkomers, is de nummer 36. Daar ga ik straks wat over vertellen. Dit is Zeen samen met Taylor Swift. inside samen met eh, Taylor Swift. Nieuw binnengekomen deze week op eh, nummer 36 met um, I Don't Live Forever. Ik moest even denken hoor. Hey, je kent allemaal Zemelik natuurlijk wel. Hij deed mee met X Factor in Engeland, de zevende versie daarvan. Daar werd hij niet gekozen als soloartiest. Maar Nicole Scheringer en Simon Kabel zagen wel wat in hem. En zo kwam hij samen met vier andere deelnemers in One Direction terecht. Na maart 2015 wordt hij gezien met de eh, producer Naughty Boy en blijkt hij bezig te zijn met eigen nummers. Nou, op 25 maart eh, verlaat hij dus One Direction. En in de zomer eh, blijkt dat hij een platencontract heeft gesloten met RCA. Mine of Mine is de titel van zijn debuutalbum, waarvan Pilot ook halverwege februari 2016 zijn eerste solo-hit in ons land wordt. De track bereikt de tiende plaats in de top 40 en wordt opgevolgd door Like Our Would... En in het najaar brengt hij een eh, biografie uit. Zeen heet hij. Nou, over de tijd bij One eh, Direction. Nou, in december levert hij voor de, ehm, voor de film Fifty Shades Darker het nummer I Don't Wanna Live Forever af. Dat is samen met Taylor Swift opnam. En die is dus nieuw binnengekomen deze week op een 36e eh, plaats in de lijst van Europa de nummer 35 uh, zit er dan aan te komen. Die slaan we even voor het gemak over. Martin Garrix is dat met eh, In the Name of Love. En wij gaan de nummer 34 draaien. Dit is eh, Selena Gomez met eh, Kill Em With Kindness. tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. nummer 32 van eh, deze week in de Euro Breakdown. De top 40 van Europa. De Chainsmokers met eh, All We Know. De plaat die ondertussen pas eh, negen 9 weken in de lijst staat. Deze week twee plaatsen gestegen. En de hoogste positie voor de Chainsmokers was nummer 22 met deze plaat in de lijst der we staan nog steeds live hier op de ijsbaan in Zandvoort. Kom gezellig langs, het begint al gezellig druk te worden op het ijs. En het kan nog steeds veel drukker worden, ook hier in de Koekersopie tent waar wij staan. Heerlijke gloewijn en uh, eh, ga zo maar door. Hey, de nummer 31 van deze week. Shawn Mendes is dit met Mercy. You've got a hold of me.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 Deze week blijven zitten ooit heeft hij de nummer 1 gehaald. Toyama is dit met eh, Drop Dead Low. En er staat er nog bij eh, When I Dip. we staan hier eh, live op de ijsbaan hier in Zandvoort. En volgens mij is het aardig gezellig op het ijs, toch? Nou, ik hoor een hoop gegil. Weet je wat ik zo direct ga doen? Geef gewoon zo direct Jonas een microfoon in zijn handen. Dan dan hij even de ijsbaan op. Want eh, volgens mij eh, begint het uh, aardig gezellig te worden daar. Hey, tot vijf uur zijn we bij hier live op locatie op ZFM Zandvoort op de ijsbaan. Met de Euro Breakdown, de top 40 van Europa. En we zijn toegekomen aan de nieuwe binnenkomer van deze week. En die is in handen van Stevie Wonder en Ariana Grande. En ehm, even spieken hoor. Met het, <laughs> met het nummer Faith. We gaan eerst even luisteren en dan uh, zal ik er weer wat eh, moois over gaan vertellen. De nummer 29 eh, dus van deze week. Ariana Grande samen met Stevie Wonder met Faith. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's everybody's side. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big goals. I got faith. you, baby. I got. De nummer 29 van eh, deze week. Faith van eh, Stevie Wonder samen met eh, niemand minder dan Ariana Grande. Hey, en ik heb begrepen dat het op het ijs erg gezellig is. En we hebben op het ijs Ella rondschaatsen. Klopt dat, Ella? Waar zie je? Ik zie er niet. Nee, in ieder geval zal ze er zeker weten schaatsen. Want Ella is jarig vandaag. En die heeft een leuk feestje hier op de ijsbaan hier in Zandvoort. Mocht je nou ook eh, nog eh, willen gaan schaatsen of wat dan ook, dan eh, is dat gewoon natuurlijk mogelijk.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 We kennen hem natuurlijk allemaal wel. En ondertussen begint steeds en steeds en steeds gezelliger te worden hier op de ijsbaan in Zandvoort. En u begint ook steeds meer naar mijn zin te krijgen. Hey Sigala, dat is een plaat die het langst genoteerd is deze week in de lijst der lijsten. Namelijk 30 weken lang staat hij er alweer in. Hoogste notering voor eh, deze beste man uh, de, de, de tweede plaats. Even kruipen alweer uh, bijna naar het einde van het eerste uur van de Euro Breakdown. Maar niet voordat we nog een paar nummers gedraaid hebben.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 En voordat we naar het laatste nummer gaan van het eerste uur heb ik nog wat verklappen. Wat heb ik te verklappen zou je zeggen? Nou, ik denk dat er voldoende mensen op het ijs... en voornamelijk eh, meiden op het ijs eh, wel eh, verliefd zijn op deze beste man. Zayn Malik heb ik het dan over. En Zayn Malik, ja, sorry als je er echt verliefd op bent. die laten namelijk geen gras over groeien. Want de zanger zou zijn vriendin Gigi Hadid ten huwelijk hebben gevraagd. Ik weet niet of je het al wist. Die zouden denken dat de zanger na de mislukte verloving het wat rustiger aandoet met zijn nieuwe vriendin. Maar het is net een jaar geleden dat hij de verloving tussen hem en Gary Edwards van eh, Little Mix eh, verbrak. Nou, de twee hadden een eh, relatie van ongeveer vier jaar. Ah, toch heeft Zane een nieuwe vrouw op het oog nu hij Gigi Hadid ten huwelijk zou hebben gevraagd. Volgens Live Style Magazine zou hij op zijn knieën zijn gegaan, maar zei Gigi niet direct ja. Zo zou Gigi Hadid het allemaal wat te snel vinden en voelt ze zich nog niet klaar om zich met de zanger te gaan settelen. Nou, daarnaast eh, wil Gigi eh, niet in de voetsporen van haar eh, moeder treden... die inmiddels alweer twee keer is gescheiden. Nou, het was over het nieuws over uh, Zemeliek. Ik hoop niet dat ik te veel uh, vrouwenharten heb gebroken met dit bericht, maar ik ben er wel bang voor. Nou, misschien ook straks dan weer wat beter nieuws het laatste nummer van het eerste uur gaan we voor je draaien. Dat is de nummer 24 van deze week. Of zou ik nog even de nummer 25 doen? Nou, wat zou ik doen? Ah, doe maar de nummer 25, die vind ik veel leuker. Britney Spears, samen met uh, eh, G-Eazy, laatste nummer eh, van het eerste uur.